die pas in tweede instantie lukte. Tijdens de noodlanding stond een groot deel van het toestel al in brand. Toen het vliegtuig stilstond, konden aan de voorzijde mensen via een glijbaan naar buiten komen. Volgens de Russische autoriteit hebben 37 van de 78 inzittenden het ongeluk overleefd. De man onder wiens verantwoordelijkheid fouten werden gemaakt... bij de behandeling van Michael P. in de gevangenis in Vught... is sinds kort bestuurder bij de organisatie die patiënten behandelt... in de psychiatrische kliniek in Den Dolder. De Telegraaf heeft dat ontdekt. In de kliniek in Den Dolder verbleef P. toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde. In maart oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en de inspecties Justitie en Veiligheid en de Gezondheidszorg en Jeugd... dat de behandeling van P. in Vught en in den Dolder ernstig tekortschoot. De familie van Faber reageert onthutst op het nieuws... dat de man onder wiens leiding grove fouten zijn gemaakt... nu bij de organisatie achter de kliniek in den Dolder werkt. In Amsterdam is het 5 mei-concert op de Amstel afgesloten. Daar waren ook koningin Willem-Alexander en koningin Maxima. Verschillende bevrijdingsfestivals zijn volgens de organisatie... ondanks de kou vandaag tamelijk goed bezocht. In Wageningen was een officiële herdenking van de bevrijding in 1945. Ajax heeft voor de negentiende keer de KNVB-beker gewonnen. In de wedstrijd in de Kuip tegen Willem II werd het 4-0... tot doelpunten van Blind, Huntelaar en Christensen. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een enkele bui. Inwaarts is het meest droog. In het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Aan zee ligt het minimum rond 5 graden. Morgen van tijd tot tijd zon. Er trekken ook wolkenvelden met enkele buien van noord naar zuid over het land. En het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger.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 In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken Mijn moeder die is trots op mij Bij mijn première stond een domme rij Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits Ik kreeg last van die mensen die te veel bitchen. Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last boys en flikkers, geef ik never ever nooit mijn trust Ach, af, ik mijn jas Vroeger trein, nu met PK-klassen Fok de regels, gaan niet aanpassen Fok de regels, gaan niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn Jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks Jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen van vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.